Na een show kwamen de ploegen binnen. Toen de afvaardiging van Georgië binnenkwam, stond iedereen in het stadion op... uit respect voor de omgekomen rodelaar Nodar Kumaritashvili. Hij verongelukte de afgelopen dag tijdens de training. In verband met zijn dood hangen in Vancouver de Olympische en Canadese vlaggen halfstok. Nederland was het 58ste land dat het stadion binnenkwam. De Timothy Beck droeg de vlag. Toen alle atleten en begeleiders binnen waren, begon er weer een spectaculaire show met schitterende decors, lichteffecten, muziek, zang en dans. Later zal het Olympisch vuur worden ontstoken. Wie dat doet, is tot het laatst toe geheim. Het is de tweede keer dat de winterspelen in Canada worden gehouden. De eerste keer was in 1988 in Calgary. Een groot deel van Nederland, vooral onder de grote rivieren, maakt zich op voor het carnaval. In honderden plaatsen heeft gisteravond de lokale Prins Carnaval de sleutels van de stad gekregen, waarmee hij de komende dagen officieus de baas is. Vandaag en morgen zijn er in veel plaatsen optochten met praalwagens. Verkopers van feestkleding zeggen dat dit jaar vooral de Michael Jackson outfit populair is.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 Where did it go? How did we lose it? How can I find my way? Without your love to guide me, I'll stop and close my eyes, and I feel you deep inside me. How can I face the world?